11 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem prijst ING voor het volledig aflossen van de staatssteun. Hij heeft het laatste bedrag, ruim 1 miljard euro, inmiddels binnen. De bank en verzekeraar kreeg tijdens de kredietcrisis in 2008 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Met premies en rente heeft ING in totaal 13,5 miljard terugbetaald. Volgens Dijsselbloem heeft ING de afgelopen jaren erg zijn best gedaan om weer een stabiel bedrijf te worden. Tegen de eerste zes Ajax-supporters die verdacht worden van ongeregeldheden bij de bekerfinale zijn taakstraffen en boetes geëist. Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen van 120 uur en boetes van 2100 euro. Ook wil het OM dat de relschoppers een gebiedsverbod krijgen voor de Amsterdamse binnenstad. Vandaag staan 12 van de 38 verdachten voor de rechter. De Ajax-supporters worden ervan verdacht dat ze vuurwerk op het veld gooiden... tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle in april. En ook zouden ze in de Kuip, waar die wedstrijd werd gespeeld... van alles hebben vernield. Ajax heeft ook een nieuwe hoofdsponsor aangekondigd. Het is kabel- in internet- en telefoniebedrijf Ziggo contract gaat op 1 januari in, loopt tot de zomer van 2019. Ziggo betaalt jaarlijks 8 miljoen euro aan Ajax. Bijna driekwart van de mantelzorgers en zorgvrijwilligers is nog niet benaderd door gemeenten over veranderingen in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Metso, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. De organisatie vindt de cijfers zorgelijk omdat over ruim anderhalve maand op 1 januari een deel van de zorg overgaat van het Rijk naar de gemeente. Het wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers en Metso is bang dat die bezwijken onder de druk en dan zelf ook patiënt worden. Dan het weer. Toenemende bewolking en ook wat regen en veel wind. Het is zo'n 10 graden vandaag.